Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Baren zijn twee motoragenten aangereden door een automobilist. Een van hen raakte licht gewond. De agenten waren aan het eind van de middag bezig met een controle op de A1. Ze gaven de man opdracht hen te volgen. In Baren reed de bestuurder de agenten aan. Daarna sloeg hij op de vlucht samen met de man die naast hem zat. De politie is nog steeds op zoek naar de twee, onder meer met een helikopter. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel, witwassen, het uitbuiten van illegale en het verstrekken van leningen tegen woekerrentes. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Singapore die in de Chinese wijk in Den Haag een adviesbureau heeft. Hij bemiddelt volgens de politie bij het aanvragen van vergunningen en leningen, in het bijzonder voor Aziaten. Vijf van de acht verdachten hebben geen geldige verblijfsvergunning omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden, werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam van de regiopolitie Haaglanden. De Europese effectenbeurzen hebben de week met stevige verliezen afgesloten. In Amsterdam sloot de AEX-index 1,9% lager op 274 punten, de laagste slotstand in twee jaar. De verliezen op de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren tussen de 1 en ruim 2 procent. De Europese beurzen trokken tegen het eind van de handel iets aan door een redelijke opening op Wall Street, al was die ook in de min. De beurzen blijven kampen met een groot gebrek aan vertrouwen en de angst voor een nieuwe wereldwijde recessie. De auto waarmee Karstatus een aanslag pleegt in Apeldoorn moet worden vernietigd. Dat heeft de rechter bepaald. De familie van Tatus wilde de auto terug hebben om te voorkomen dat die zou worden tentoongesteld. De zwarte Suzuki staat nu nog in een depot van het politiemuseum. Twee musea wilden hem tentoonstellen. Tatus reed twee jaar geleden op Koninginnedag door een menigte naar een open bus waar de koninklijke familie in zat. Acht mensen kwamen om het leven, onder wie hij zelf. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zonnig en droog, dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan.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 cuando se inmala dolores, cuando se de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. lo que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.